Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De vakbonden overleggen vanochtend met de directie van Blokker... over de reorganisatie die eraan komt. Gisteren werd bekend dat Blokker 440 banen gaat schrappen. Volgens vakbond FNV is het nieuws uitermate pijnlijk... voor iedereen van wie de baan op de tocht staat. De bonden willen een goed sociaal plan... voor de mensen die op straat komen te staan. Behalve het schrappen van banen wil Blokker ook winkels vernieuwen... om de concurrentie beter aan te kunnen. Niger stuurt 750 militairen in de strijd tegen Boko Haram. De islamitische terreurbeweging is al jaren actief in Nigeria... maar sinds kort zijn buurlanden als Niger ook doelwit. Afgelopen weekend kwamen bij aanslagen in een grensstad... zeker vijf mensen om het leven. Buurlanden van Nigeria willen in totaal bijna 9000 militairen sturen. De website van de Belgische politicus Philippe de Winter is gehackt. Volgens de Vlaams nationalistische politicus zit een radicale islamitische groepering erachter... Op de site staat een foto van de winter met een Koran. Daaronder schrijven de hackers dat ze Ottomanen zijn die de Koran beschermen. De winter noemde de Koran vorige maand de bron van al het kwaad. In Engeland zijn vier mensen om het leven gekomen bij een vrachtwagenongeluk. Dat gebeurde op een steile helling in de plaats Upper Weston. De chauffeur verloor de controle over de vrachtwagen... en raakte meerdere auto's en voetgangers voordat hij tot stilstand kwam. Er liggen vier gewonden in het ziekenhuis. De Taliban houden zich op steeds grotere schaal bezig met criminele activiteiten in Afghanistan, zeggen onderzoekers van de Verenigde Naties. Omdat de organisatie meer bezig is met illegale mijnbouw, ontvoeringen en drugshandel, is er minder aandacht voor politiek.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 Picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our life forces and now we're unified.